Mark Hokke met het NOS Journaal. De Tunesiër voor betrokkenheid bij de aanslag op het Bardo Museum in Tunis in 2015. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven, vooral buitenlandse toeristen. In Duitsland wordt de man van 36 ervan verdacht voor IS te hebben geronseld. Ook zou hij een terreurnetwerk hebben opgebouwd om uiteindelijk een aanslag te plegen. De Tunesiër had nog geen concreet doelwit. De leider van het Front National, Marine Le Pen, wordt de komende tijd flink gekort op haar salaris als, dat ze als Europarlementariër ontvangt. Deze strafmaatregel wordt opgelegd omdat Le Pen weigert een bedrag van bijna 300.000 euro terug te betalen, dat volgens het parlement onrechtmatig verkregen is. De zaak draait om een assistente van Le Pen, die werd betaald door het Europees parlement terwijl ze daar zelden was. Le Pen ontkent dat ze iets verkeerd heeft gedaan, volgens haar gaat het om een politieke afrekening. Nederland gaat de Europese doelstellingen voor duurzame energie niet halen. Dat zegt de Europese Commissie in een voortgangsrapport over klimaatdoelen. In Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 14% van de energie uit duurzame bronnen moet halen... en dat de uitstoot van broeikasgassen met een kwart moet zijn verminderd. Volgens het rapport kan Nederland dit nooit meer halen. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat in het rapport oude cijfers staan... en dat het in werkelijkheid veel sneller gaat met de overgang naar duurzame energie. In een kringloopwinkel in Assen is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Medewerkers van de winkel hadden het explosief meegenomen toen ze een huis gingen leegruimen. Ze dachten dat het ging om een grondanker van een droogmolen. De explosieve opruimingsdienst gaat het voorwerp zo snel mogelijk ruimen. Het weer. De bewolking neemt vanuit het westen verder toe en er valt op steeds meer plaatsen wat regen of motregen. Het is 5 graden in het noordoosten en 9 in het zuidwesten. Morgen is het zacht met maxima tussen de 9 en 13 graden.